De straf komt bovenop de 7,5 jaar die hij vorig jaar kreeg voor vrouwenhandel. De 8 jaar extra is hem opgelegd wegens een poging tot moord en twee gevallen van vrouwenhandel. Justitie had twee weken geleden 6 jaar celstraf geëist. Shaban nam in september de benen tijdens een verlof. Het besluit van de rechtbank om een verlof te verlenen deed toen veel stof opwaaien. De rechters gaven later toe dat het besluit om hem zijn pasgeboren kind te laten bezoeken een foute taxatie was. De rechtbank veroordeelde hem nu onder andere wegens een steekpartij die op een bewakingscamera was vastgelegd. De politie heeft een man van 20 uit Nistelrode opgepakt die betrokken zou zijn bij het veroorzaken van een opzettelijke aanrijding in Erp. Daarbij kwam de bestuurder van een bestelwagen om het leven. De verdachte heeft vermoedelijk op de uitkijk gestaan voor de hoofdverdachte. Een man van 21 die direct na het ongeluk werd aangehouden. De hoofdverdachte zou de botsing met de bestelwagen begin deze maand opzettelijk hebben veroorzaakt om verzekeringsgeld op te strijken. Hij reed met zijn auto hard een kruising op toen de bestelwagen eraan kwam. De twee schampten elkaar waarna de bestelwagen tegen een boom reed. Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft de UEFA gevraagd om een uitreisverbod voor supporters van voetbalclub Dynamo Zagreb. Hij heeft dat gedaan naar aanleiding van de ongeregeldheden vorige week voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Dynamo Zagreb. Toen zijn in de binnenstad tientallen supporters opgepakt nadat aanhangers van de club de confrontatie met elkaar hadden gezocht. Het was de tweede keer dat supporters van Dynamo Zagreb voor problemen zorgden.